My best friend with my girlfriend got me thinking. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. was it last night. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. was it last night.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 That future. That digital spit, next level visual shit. shit. When, when I step inside the room, them girls go ape shit. Mm. Y'all stuck on super 8 shit. That lo-fi stupid 8 bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom.